Hij denkt dat er eind volgende week bijna 3500 mensen met corona in een ziekenhuisbed liggen. En dat is een flinke tegenvaller. We hadden eigenlijk verwacht dat eh, ruim 14 dagen na eh, de maatregelen van half december... dat we ondertussen een geleidelijke afname zouden zien van de instroom van nieuwe patiënten in de ziekenhuizen. En dat is niet het geval. Uh, een paar dagen wat lager gehad, maar het zit nu weer hoger dan in de weken tevoren. En volgens hem wordt het voor de ziekenhuizen steeds moeilijker om zorg aan niet-coronapatiënten nog door te laten gaan. Kinderen op de basisschool worden mogelijk vaker getest op corona. De Britse variant die besmettelijker is, heeft op een school in Bergsenhoek veel mensen besmet. De vraag is nu of kinderen inderdaad sneller corona krijgen door deze variant, zegt minister De Jonge. We hebben eh, echt iets meer informatie nodig voordat we de conclusies daar ook aan kunnen verbinden. Maar wat we sowieso wel denken te weten is dat we in ieder geval moeten kijken naar het testbeleid ook voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Dat gaat het Outbreak Management Team nu uitzoeken en maandag moet er meer duidelijkheid over zijn. Een grote vechtpartij tussen bewoners en agenten bij een woonwagenkamp in Baarn liep uit de hand toen iemand werd opgepakt vanwege vuurwerk. Zes mensen zijn uiteindelijk opgepakt en drie agenten zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. In het Zeeuwse Terneuzen is nog niet iedereen overtuigd van de nieuwe toeristische trekpleister. Over een paar weken komen daar de metershoge letters TER te staan... met twee gigantische neuzen ernaast om mee op de foto te gaan. Maar sommige inwoners halen hun neus ervoor op. Ik vind het geen slecht idee, maar het is veel en veel te groot. Ik moest er eigenlijk wel om lachen en ik denk dat het enorm vandalisme gevoelig gaat zijn. Daar ben ik heel erg bang voor. Dus ja, dan is het toch een beetje zonde van het geld. Hè? Dat is natuurlijk niet echt goede promotie. Er zijn misschien wel andere dingen die we kunnen bedenken om Terneuzen wat beter op de kaart te zetten. En de lokale PvdA is bang dat Terneuzen met deze trekpleister belachelijk gemaakt gaat worden. De fractievoorzitter zegt dat hij zich verslikte in zijn koffie toen hij dit plan hoorde. Krijgen het weer nog, ook vanavond nog wat regen. En vooral in het zuiden ook kans op wat natte sneeuw. Oudjaarsdag bewolkt, vooral in het zuidoosten kan er dan regen of natte sneeuw vallen.